Marielle Hageman met het NOS Journaal. Het debat van het Griekse parlement over het Europese akkoord is enkele uren vertraagd... doordat de fractie van regeringspartij Syriza nog steeds vergadert. Veel partijleden zijn ontevreden. Volgens hen breekt premier Tsipras verkiezingsbelofte... omdat hij had beloofd dat er geen bezuinigingen meer zouden komen... en dat pijnlijke maatregelen zouden worden teruggedraaid. Veel oppositieleden hebben al gezegd dat ze instemmen. In Den Haag worden drie beeldbepalende gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een nieuw cultuurcomplex. De nieuwbouw komt op de plaats van het Danstheater, de Philipszaal en de toren waarin vroeger de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie zaten. De bouw begint volgend jaar en wordt het onderkomen van het Residentieorkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Het cultuurcomplex moet in 2019 klaar zijn. De kosten mogen niet hoger uitvallen dan 181 miljoen euro. Het regent klachten over de nieuwe WMO, de wet die onder meer de hulp regelt die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het aantal rechtszaken is in de eerste helft van dit jaar met zo'n 80% gestegen, zegt de Raad voor de Rechtspraak. Vooral ouderen, mensen met psychische problemen en gehandicapten maken gebruik van de WMO. Sinds dit jaar regelt de gemeente voorzieningen als aanpassingen aan de woning of huishoudelijke hulp. Daarvoor deed de overheid dat. De Raad denkt dat veel conflicten ontstaan doordat gemeenten moeten bezuinigen. In China zijn negen toeristen opgepakt omdat ze video's zouden hebben gekeken die terrorisme verheerlijken. Het zijn drie Britten, vijf Zuid-Afrikanen en een Indiër. Elf andere toeristen zijn inmiddels vrijgelaten. De groep werd opgepakt op een vliegveld. De Chinese staatskrant Global Times schrijft dat de toeristen zijn opgepakt omdat ze banden met terroristen zouden hebben. Het weer op de meeste plaatsen droog en het klaart op.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 Misschien kende je die nog wel. He's gonna step on you again. Als waarschuwing. Heerlijk weer. En het nog mooiere weer komt eraan. Dus wat dat betreft kunnen we heerlijk gaan genieten. En eh, wij gaan gewoon verder met een eh, nou, tamelijk oude. Maar wel van Nederlandse bodem. the night. And the mood is soft and sensual. <sighs> And I love it. Yeah, I love it. It's the answer to all my dreams. every time it feels like the earth is shaking. are a home now for me. But my home is the Lord. destruct Straight met eh, Brothers in Arms. Dat blijft een mooi nummer. Daarvoor is uh, eh, Skinnert met uh, wat hoe heet Free Bird. Ja, Free Bird. Een nummer wat, wat minder bekend is, maar wat ik toch eigenlijk heel erg goed vind. daarvoor hoorden we Golden Earring met When the Lady Smiles. Een video waar een hele hoop om te doen is geweest... omdat daar gedonderd wordt met een non. Omgekeerd mag wel... Maar donderen met een non mag niet. Ik snap het niet. We gaan uh, eventjes in de rust. Maar wel mooi. Nee, dat is het niet. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Dat noemen ze, dat noemen ze wel eens de verkeerde cd. Ken je dat? Eh, en ik vertik het, ik doe het niet langer. Ik moet gewoon hebben. En dan kijk ik eventjes. CD nummer 1. En die hoort op de eerste plaats te zitten. Maar ja, Jobbans wil wel eens gewoon in grote haast eh, zaken op een andere plek neerleggen... dan dat ze nodig zijn. dat geeft niet. Hij komt eraan. Onze oude getrouwe. Mr. James Brown. Denk ik. Ja, daar komt hij. nothing, nothing, nothing. Without a woman or a girl. Joe Collier from Augusta, Georgia. Mm-hmm. our baby boys. Man, make them happy because man make them toys. But after man make everything, everything he can, do you know that man makes money the root of all evil? buy and every man Jim Reeves, Buddy Holly, Jackie Wilson, Joe Tex, Ben Crosby, Nat King Cole, Minnie Riperton. So many beautiful people, if you will, ladies and gentlemen. Right here. A few more things I want to say right here. I want to get a 30 second round of silence but not one, not two, but three prints of Peace, if you will. Not one, not two, but three prints of Peace. kregen een eh, verzoekje binnen. Dit was trouwens uh, eh, Soul Limbo van uh, Booker T en the MG's. En daarvoor... It's a Mad Mad World. James Brown. We kregen een verzoekje binnen, zei ik al. En het is niet helemaal de muziek die ik normaal gesproken draai... maar in dit geval maak ik gewoon een uitzondering. je weet dat hij voor jou is. Toch? Hoop ik. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan werd ik toch weer verrast, hè. Hij is altijd sneller afgelopen dan dat je denkt. Maar het maakt niet uit. We drukken op een paar knoppen en... Dan zijn we er weer. Sweet Soul Music. afgelopen vijf minuten hebben we alle damesgroepen van... Houd je stil, verdikke maar schei uit. Van uh, eh, eh, towtown of temple Motown uh, gehad. Martin de Vandella's, de Chalets. Uh, hoe heette deze ook weer? Oh ja. De Supremes. En natuurlijk de drie wonderbaarlijk mooie vrouwen van Three Degrees. We pakken er nog eentje uit de discotijd. En eh, daarna hebben we weer een verzoekje uit het eh, diepe Zuid-Holland. Kan ook, hè? Eh, de Trams, Disco Inferno.